Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer aandacht komen voor seksualiteit op middelbare scholen, vinden leraren, met name uit de bovenbouw. Ze vinden dat er te weinig gepraat wordt over bijvoorbeeld grenzen aangeven en seksueel plezier. De laatste tijd gaat het er wel vaker over in de klas, door schandalen bij The Voice en Ajax. Maar het zou standaard in de les moeten zitten, zegt deze deskundige. Als je eh, structureel les geeft aan die thema's, dan leer je ook met elkaar over die thema's te praten. En dan leer je ook dat bepaalde dingen helemaal niet gek zijn, maar dat iedereen daarmee worstelt. En kun je ook met elkaar oefenen van hoe geef ik nou mijn grenzen aan? Of hoe eh, ontdek ik ook eigenlijk wat ik fijn vind en wat ik niet fijn vind? In de onderbouw krijgen de leerlingen op middelbare scholen nu al wel lessen over seksualiteit en diversiteit. Maar het zou volgens leraren dus op de bovenbouw door moeten gaan. Politieke partij Volt heeft Kamerlid Gundogan geschorst. Er zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag. Maar wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Gundogan moet, doet voorlopig niet mee aan debatten in de Kamer. Leeuw Kleine is opnieuw aangehouden, melden NH Nieuws en Show Nieuws. Op beelden op social media is te zien dat hij zijn vriendin uit de auto trekt en mishandelt. De politie wil alleen zeggen dat er een Amsterdammer van 27 is opgepakt. Afgelopen vrijdag kreeg Lil Kleine nog een taakstraf voor een mishandeling in een nachtclub. Het grootste sportevenement van de wereld stond vannacht op het programma. De Super Bowl, de American Football Finale. De Los Angeles Rams wonnen in een spannende wedstrijd. Het werd 23-20 tegen de Cincinnati Bengals. Maar wereldwijd gaat het niet over die uitslag, maar over het spektakel tijdens de rust in de halftime show. It's the one and only Deagle Double J. Snoop Dogg. Bottle full of bug, my mind got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love, so come give me a hug if you need to ja, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar en Mary J. Blige stonden op het podium. Alleen al in de VS hebben 100 miljoen mensen gekeken. Heb ik het weer nog. Het is een wisselvallige maandag. Af en toe zon, vanmiddag buien.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 With the shouting, waving, taunting, flaunting friends' crew. Telling you that every lie you constant changes cause your feet face to the floor. When all the people you thought you knew are changing more and more. Even the girl you thought would see is it that this is forever? Wake me up, say it's a dream. and de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vol Tweede Kamerlid Nilofer Gundogan zegt niet te weten waarom ze is geschorst door haar partij. Gisteravond liet de partij weten dat er meldingen waren binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag. En dat Gundogan voorlopig niet meedoet aan debatten en partijbijeenkomsten. Ondernemer Alexander Klupping wil met een nieuwe stichting een miljardenclaim indienen tegen Google en Apple. Hij vindt dat die bedrijven te veel commissie innen bij de verkoop van apps. Een bos rozen kost deze Valentijnsdag 20% meer dan zo'nzelfde bos een jaar geleden.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 Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Eén ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd. Zo lang gewacht op weer een avond gezelligheid. Welkom mevrouw, welkom meneer. De deur opent weer. Oh, ik heet je welkom bij de eerste ronde de glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon. Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de zorgen of op zijn minst op bewaren voor morgen.